Ik kwam in Rio en zag daar Maria Dolores. Zij stal zijn hart met haar ogen zo zwart als de nacht. Wat hij verstond was alleen maar haar mucho amore nooit had een meisje hem zo in extase gebracht. my love. Mucho amor, mucho my love. En zo het komen moet, kwam het bij mucho amore. Zij zong het voort dat zijn hart zich verloor in de nacht. Onder de sterren klonk steeds weer haar mucho amore. Nooit had een woord zoveel zon in zijn leven gebracht. Mucho amore. Mucho my love. my love